7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Er is opnieuw een dreigbrief gestuurd naar een bedrijf... dat betrokken is bij windpark de Drentse Monde en Oostermoer. Het gaat om de hoofdaannemer A-Hak, zegt het bedrijf tegen RTV Drenthe. Twee andere bedrijven kregen ook al een dreigbrief... en er werden vernielingen aangedricht. Die bedrijven trokken zich terug. Of A-Hak dat ook gaat doen is niet bekend. Tegenstanders van windmolens in de regio worden steeds agressiever. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... is er in sommige gevallen sprake van extremisme. De ontwikkeling van een nieuw ICT-systeem voor de Voedsel- en Warenautoriteit is per direct stopgezet. Minister Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat het project veel meer geld gaat kosten en langer gaat duren dan gepland. Vorig jaar bleek al dat de kosten zeker 95 miljoen euro zouden zijn in plaats van de begrote 36 miljoen. Een deel van het geld is al geïnvesteerd en de minister laat nu bekijken hoe dat zo goed mogelijk benut kan worden. Omroep KRO en CRV is op de vingers getikt door het commissariaat voor de media... vanwege de nevenfunctie van presentator Yvonne Jaspers. Ze is bekend van Boer zoekt vrouw en Onze Boerderij... maar staat ook op de loonlijst van een veevoerbedrijf. In de mediawet staat dat nevenfuncties niet tot belangenverstrengeling mogen leiden. Gezien de raakvlakken tussen de programma's en het bedrijf... waarvoor Yvonne Jaspers ook werkt, had dat wel moeten gebeuren... vindt het commissariaat voor de media. In Frankrijk is een extreemrechtse schrijver die terecht stond voor ontkenning van de holocaust veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Hij had een tekst van zijn advocaat gepubliceerd waarin hij de holocaust ontkent en bepaalde misdaden tegen de joden afdoet als oorlogspropaganda. De Franse schrijver Alain Soral kreeg eerder al een boete van 10.000 euro voor een antisemitische cartoon op zijn website. Ook de advocaat is veroordeeld tot een geldstraf. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Het kan afkoelen tot een graad of twee. Morgen eerst zonnig, later in het zuiden stapelwolken... en tegen de avond kans op een bui. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is nog wat vertraging op de ring van Amsterdam, de A10... tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer, 5 kilometer. De vertraging is een kleine 10 minuten.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 And. en Crazy About You. Je hebt nog een heel uur te gaan van Nashville Country Radio. En daarin hebben we nog twee nummers van het Spotlight album... en dat is Stained Glass en Neon van Sundance Head. En we hebben natuurlijk straks ook de Nashville Spiegelplaat. Bluegrass en Americana, daar wisselen we de country muziek mee af. En het is nu weer tijd geworden voor Bluegrass... van het album Urge for Going, Didi Wyland met Dance in Old Kentucky... en daarna gaan we eens even lekker schuiven en dat doen we met Card Brooks en If Tomorrow Never I'm driving fast and running informatie, verzoekjes of reacties.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 And avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. You know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, she must face the in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes.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 Dan mag je dat sturen naar info@nashvilleradio.nl. Zet even in je mail om welke twee nummers het gaat. En misschien heb je daar wel een heel leuk verhaal bij te vertellen. In 1971 zette Loretta Lynn You're Looking at Country op de plaat. En in 2010 werd een tribute The barnyard shovel fit your hands. veel Spiegelplaat. Rachel Kramer en Breakfast Diners. Amy McCarley is een zangeres die Amerikanen op de plaats zet. Zij bracht ooit het album Miko uit en dat is haar derde album. En daarvan ga je luisteren naar Farewell Paradise. En daarna is het weer tijd voor een klassieker uit 1975, Clan Campbell en The Rhinestone Cowboy. Farewell Paradise. country classic. get washed away like the 1974 werd dit nummer op de plaat gezet door Larry Wise. En dat was de eerste artiest die dit uitbracht. Glen Campbell bracht het uit in 1975. En er zijn onder andere covers van gemaakt door Jan Keizer en David Hesselhoff. Ik ga eens op zoek naar deze covers. En misschien dat je die in een van de volgende shows wel gaat horen.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 i walk the line. As sure as night. it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you because you're mine. and country up in here, and we're proud of it.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 Pop a top and hold 'em high. Saturday is on its way. So find a beach, find a lake, pack it on up. Hand in my hand and a can in the other. Let's jump on in, baby, give me another kiss on these lips. Jealous of the sand hanging on your hips. Let's get out of town, I'm down if you're down. Pack it on up, move it on out. summertime's a wasting, girl, grab your things and let's fire up the truck. You got me dying to see what's hiding underneath that damn door en Move It On Out van zijn album Seasons Change. Bluegrass, daar is nu weer tijd voor. The Bluegrass, Kingsman en I've Walked This Road Alone. Het is weer tijd geworden voor het Spotlight-album. De laatste twee nummers van het album Steenklas en Neon van Sundance Head. Daar ga je zo naar luisteren. En het Spotlight-album is ook een onderdeel waar je aan mee mag werken. Heb je nu zelf een album, of het nou van lang vervlogen tijden is... of vrij recent, van country, muziek, Americana of bluegrass... en je vindt dat een heel lekker album en je wilt daar gewoon vier nummers van horen... zet het dan even op de mail. info@nashvilleradio.nl is het e-mailadres waar je dan je e-mail naartoe kunt sturen... Zet in die e-mail om welke artiest of uitvoerende het gaat. En welk album en uiteraard welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Zoals ik al net zei, Sundance Head met Stained Glass en Neon. Dat is het album waar we deze keer om draait. Je gaat achter elkaar luisteren naar Working On That en My Favorite What If. Dit is het Nashville Spotlight Album. I still see your smile every night when I close my eyes. touch burning me up like a wild west sunrise Spotlight album. What if we would cast in all our chips? Said to hell with it. Find a chapel down on Vegas Strip. Got Elvis Hitch instead of playing blackjack all night long. What if we drank the world away with a hammock sway? in Key West just like Hemingway. Never left that postcard day, would just go on and on, on and on. It'll always be my favorite song, my favorite wrong, my favorite gone too quick. My favorite shirt, my favorite hurt, baby, you were worth all of it. My coulda, woulda, shoulda remembered when you might have been my little bit longer. I held on just a little bit stronger. You'll always be that sunset I just missed. My favorite word is. if I just called out your name, chased down that plane out there in the pouring rain, said everything that have changed, everything, yeah, would you be more? also wondering if the road it had a different bend. If you could go back again, would you choose a different door? And I wonder if I'm yours. You'll always be. luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. 2017 van het album Legacy, de driemansformatie The Cadillac Tree en Ain't That Country. In 2001 zette Fate Hill There You'll Be op de plaat. Leuke bijkomstigheid voor haar althans is dat het eerst werd aangeboden aan Celine Dion, maar die vond het blijkbaar niet goed genoeg voor haarzelf.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 my heart on a budget. I've kept it there so long that it could be dangerous, baby. What you call simple fun. So let's be extra careful in everything we do and keep my heart on a budget, though it belongs to you. Just forget the budget and go on a spending spree. I've got my heart on a budget. I've kept it there so long that it could be dangerous, baby. What you call simple fun. Now I never like collectors, but if I should owe you, I'd come running to you. Every time a payment's due uit de jaren 50 bluegrass country muziek van Jimmy Skinner. My Heart's on a Budget. Ja, het zit er alweer op. Nashville is alweer voorbij, maar niet getreurd. We zijn natuurlijk volgende week weer bij je met twee uur vol met country muziek afgewisseld met wat Americana en bluegrass. Ik ga je alvast bedanken voor het luisteren. Ik zeg graag tot volgende week. En we sluiten af met Eight and Ivory en Runaway. Bye bye. You always say You're gonna run away, but you can never fight the tight. You work all day for a poor man's wage. You never get to unwrap the things you buy. realized hope oh, for one more day. Everything changed in the ink on the page as it drowned along with a 10 They said dry those tears there's no room for that here.